Uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen dag waren er fors minder coronagevallen. Het aantal positieve tests lag onder de 4000. Ruim 1200 minder dan de dag ervoor. En ook in de ziekenhuizen liggen weer wat minder coronapatiënten dan gisteren. Toch is het RIVM niet zo tevreden met hoe het nu gaat. Als je het van week tot week bekijkt, daalt het aantal besmettingen maar erg langzaam, zeggen ze daar. En opvallend is ook dat er meer besmettingen waren bij jongeren tussen de 13 en de 17. Thierry Baudet heeft net gereageerd op de problemen in zijn partij Forum voor Democratie. Hij is dus opgestapt als lijsttrekker en partijvoorzitter. Omdat ik vind dat dat een functie is die ook hoort bij eh, de lijsttrekker, of de, de nieuwe lijsttrekker. En eh, daar, gaat de partij nu in, en in ik ga daar ook mee helpen. Gaan we eh, mee, aan de slag. Joost Eertmans heeft al gezegd dat hij Baudet wil opvolgen. Thierry Baudet blijft nog tot de verkiezingen in de Tweede Kamer, zegt hij. Dit weekend was er ophef over appjes binnen de jongerenafdeling van Forum. Daar gingen racistische berichten rond tegen Joden en appjes waarin nazi-ideeën werden geprezen. Thierry Baudet hoopt dat de ophef nu klaar is, maar hij zegt ook dat hij nog niet klaar is in Den Haag. Ik ben niet klaar met de politiek, ik ben niet klaar met Forum en ik ben nog helemaal niet klaar met Nederland, want we hebben nog heel veel werk te doen. Dankjewel jongens. En deze Netflix-serie breekt volgens de streamingsdienst kijkcijferrecords. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful. The Queen's Gambit staat nog geen maand online en is al door 62 miljoen accounts gestreamd. Heel wat mensen zijn verslingerd aan de serie over een schaakkampioene. Door de serie googelen ook veel meer mensen hoe je leert schaken. Deze Utrechtse schaker hoopt dat vooral dat meer vrouwen achter het schaakbord kruipen. De ratio is nu 1 op 10. En eh, het is gewoon veel gezelliger met meiden erbij en vrouwen erbij. Dus eh, het moet meer opkomen. Het weer in het zuiden breekt de zon wat vaker door. In het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen schijnt in de ochtend de zon. Later op de dag neemt de bewolking weer toe. Het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.